Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven... aan het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De directeur van het ziekenhuis zou het Rode Kruis hebben gevraagd... om de brandstof over te dragen. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Eerder zei de directeur dat hun leven in gevaar is... nu er geen stroom meer is. Zes Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van Rafah aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade... en voorbereid op de reis naar Nederland. Het is de tweede keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook kon verlaten. In totaal heeft het ministerie nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. Buitenlandse Zaken hoopt dat ook zij zo snel mogelijk Gaza kunnen verlaten. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten zeven Israëlische militairen en tien burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zal bij de aanvallen voor het eerst ook antitankraketten hebben gebruikt. Topman Guterres van de Verenigde Naties heeft gezegd dat de aanvallen van Hamas Israël niet het recht geeft om te doen wat het land nu doet in de Gazastrook. In een gesprek met de Amerikaanse zender CNN zei Guterres dat je de gruwelijke dingen die Hamas heeft gedaan... niet als reden kunt gebruiken voor het collectief bestraffen van het Palestijnse volk. Sinds het begin van de oorlog zijn er zeker 100 medewerkers van de VN omgekomen. Het weer vannacht bewolkt met soms wat regen. In het noorden ook kans op mist. Het is 1 tot 6 graden. Morgen veel regen en wind. In de middag wordt het droog met af en toe zon en rond de 14 graden.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 I wasn't really sure what was going on. than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,000. psychiatrist call. Alexandra, girl, I know what you like. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Some people call them players, but I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. between wrong and right. I know. work, get, get, getting down and dirty, baby.